Dit is Martijn Nijhuis met het NOS sturen voordat de Bosnisch-Servische ex-generaal Mladic naar Nederland komt. Justitie in Servië wil hem eerst ondervragen, daarna kan hij beroep aantekenen en wordt hij naar verwachting overgedragen aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Volgens het Bosnische radiostation B92 was hij sterk verouderd, verlamd aan een arm en had hij zich niet vermomd. De Servische geheime dienst zou zijn getipt dat een man die in het dorpje Lazarevo woonde sterk op Mladic leek en papieren van hem bij zich had. In 1995 gaf Mladic als hoogste man van het Bosnisch-Servische leger leiding aan het vermoorden van bijna 8000 moslimmannen in Srebrenica. Nederlandse militairen keken daar machteloos toe toen de enclave viel. Ook leidde hij de jarenlange belegering van Sarajevo waar 10.000 burgers omkwamen. Premier Rutte noemt de arrestatie een heel bijzonder moment. Hiermee zie je dat je in de wereld niet wegkomt met dit soort vreselijke misdaden, zegt de premier. De Franse president Sarkozy spreekt van een moedige stap van Servië. Volgens hem is Servië nu een stap dichter bij toetreding tot de Europese Unie. De darmbacterie EHEC is nu ook opgedoken in Scandinavië. Zweden meldt dat verscheidene mensen zijn besmet door de bacterie die in Noord-Duitsland in groente zit. Sommigen zijn ernstig ziek. Alle patiënten zijn ziek geworden tijdens een bezoek aan Duitsland. Ook in Denemarken is een besmetting bekend. De patiënt is niet in levensgevaar. Eerder werd bekend dat een Nederlander na een bezoek aan Duitsland in het ziekenhuis is opgenomen. Zwemleraar Benno L. is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar. Van de rechtbank had hij 7 jaar gekregen. Het Hof geeft hem een lagere straf vanwege de vele publiciteit waar Benno L. onder geleden heeft. Het OM had in hoger beroep 10 jaar geëist. Benno L. is veroordeeld voor het misbruik van tientallen meisjes. Het weer. Bewolkt met een enkele bui bij maximaal 22 graden en een stevige zuidwestenwind. Vanavond geregeld buien en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. Het is een drukke avondspits. Ik noem de files vanaf 8 kilometer lengte. A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 8 kilometer.